2 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt een video... waarin het lijkt alsof Britse militairen een foto van oppositieleider Corbyn... gebruiken als schietschijf. De beelden zouden zijn gemaakt op een schietbaan in Afghanistan. Eerst zijn vier schietende parachutisten te zien, daarna hun doelwit. Een foto van Corbyn doorzeefd met kogels. Defensie noemt de beelden onacceptabel afgelopen weken zijn er sowieso zorgen over de veiligheid van Britse politici... vanwege de ophef rond brexit. Een parlementariër adviseerde in een e-mail zijn collega's... om niet meer alleen over straat te gaan. Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie op scholen is gestegen... blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. De meldingen over seksueel misbruik gingen meestal over aanranding en ongewenste aanrakingen. Bij discriminatie gingen de meldingen vooral over de migratieachtergrond. De onderwijsinspectie noemt deze stijging een zorgelijke ontwikkeling en zegt dat de meldingen die binnenkomen ook steeds complexer worden. De musical Soldaat van Oranje gaat naar Engeland. Vanaf september volgend jaar gaat een volledig Engelse cast... Soldier of Orange spelen in Londen in de Royal Docks naast de Thames. De acteurs worden nog gecast. In eigen land is Soldaat van Oranje de langslopende voorstelling uit de geschiedenis. Hij wordt al ruim acht jaar opgevoerd bij voormalig militair vliegveld Valkenburg. Al ruim 2,8 miljoen mensen zagen de voorstelling over verzetsheld Erik Hazelhoff Roelsema. Buitenlandse webshops zijn steeds populairder onder Nederlanders. Afgelopen jaar kochten zo'n 5 miljoen mensen er iets. 1,2 miljoen meer vergeleken met het jaar daarvoor, zegt de brancheorganisatie thuiswinkel.org. In totaal kochten we voor 880 miljoen euro aan buitenlandse spullen en diensten bij vooral Chinese webshops als Alibaba. In totaal kochten Nederlanders voor ongeveer 24 miljard euro aan spullen online. Het weer, vooral in het zuidwesten een aantal pittige buien... mogelijk met hagel en onweer. In het oosten bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt een graad of 10.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 down slowly, let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Letters on the sky. table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. shoulders. Tell me what you see.